Kasper Meijer met het NOS-journaal. Duitsland verwacht vanaf september coronavaccins te kunnen aanbieden... die zijn aangepast aan de Omicron-variant van het virus. Dat zegt de Duitse minister van Volksgezondheid in een interview met de Duitse krant Bild. Volgens de minister wordt het door de constante mutaties van het virus wel steeds moeilijker voor de regering om zich voor te bereiden. De minister houdt er ook rekening mee dat er in de toekomst mogelijk een coronavariant opduikt die net zo besmettelijk is als Omicron, maar ook net zo dodelijk als de Delta-variant. Bij een raketaanval in de Oekraïnse staat Brovary aan de oostgrens van de hoofdstad Kiev is infrastructuur beschadigd geraakt. Dat meldt de burgemeester van de plaats. Het is niet bekend hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is niet duidelijk of de explosies die eerder vanochtend in Kiev zijn gehoord deze raketaanval was. Volgens persbureau Reuters ging in bijna heel Oekraïne vannacht het luchtalarm af. Bij een verkeersongeluk vanochtend vroeg in het Rentse Havelte zijn vier mensen zwaar gewond geraakt. Een auto raakte van de weg. Waardoor dat gebeurde is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is niet bekend. Rusland heeft Oekraïense troepen in de havenstad Mariupol gewaarschuwd zich binnen enkele uren over te geven. Alleen dan zullen hun levens gespaard blijven, meldt het Russische persbureau TAS. Volgens de Russen zitten de Oekraïense troepen vast in een grote staalfabriek bij Mariupol. De situatie daar is volgens een hoge Russische legerfunctionaris catastrofaal. Volgens Rusland houden zich in de fabriek minder dan 2500 Oekraïnse militairen op. De berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Het weer, het wordt een droge dag met veel zon.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 Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb weer een eh, heerlijke mix van oude en moderne jazz meegenomen. Ik ga beginnen met eh, Jimmy Smith. Natuurlijk bekend om eh, zijn orgelspel, een van de grote orgelspelers in de jazz. Het album heet A Date with Jimmy Smith uit 1957. Het nummer heet I'm Getting Sentimental Over You. En naast Jimmy Smith, Donald Byrd op trompet, Lou Donaldson op altsax... Hank Mobley op tenor-sax, Eddie McFadden op gitaar en Art Blakey op drums. Jimmy Smith, I'm Getting Sentimental Over You. thank you Jimmy Smith met I'm Getting Sentimental Over You... vergezeld door een eh, keur aan eh, top eh, jazzartiesten. Ik ga verder met opnieuw een ja, grote artiest. Het is Louis Hayes. Hij is een, hele grote drummer in, in de jaren 50, 60. Maar ook in de jaren 70. Hij heeft eigenlijk drie grote ehm, bands gehad... waarmee hij samen heeft gespeeld met Horace Silver... in de jaar, eind jaren 50, Cannibal Adderley... Ehm, daarna, maar ook met eh, het Oscar Peterson eh, trio. Hij speelde ook vaak samen met Sam Jones en eh, met Junior Cook en Woody Shaw in de jaren 70. Ik heb nu een album meegenomen dat heette Candyman uit 2001. Hij wordt erop vergezeld door Abraham Burton op sax... Santi Debriano op bas, Louis Hayes zelf natuurlijk op drums... David Hesseltine op piano en Riley Mullins op trompet. Gaat u luisteren naar nummer All Wind van Louis Hayes Quintet. Quintet met Islewind van het album The Candyman. Ik ga verder met Donna Hightower. Little Donna Hightower werd ze ook wel genoemd. Maar ze had een enorm groot bereik. En een prachtige eh, dynamische stem. Ehm, ze heeft geen grote hits gemaakt, maar ze had wel degelijk de vaardigheden ervoor. Ze maakte ehm, sentimentele uh, ballads, maar ook zogenaamde shouting records. Ik heb twee nummers voor de uitgekozen. Ehm, A Cottage for Sale ga ik mee beginnen. En daarna Every Day I Have the Blues. Donna Hightower. silent and lonely. The shades are all drawn, and my heart is heavy as I gaze upon a cottage for sale. The lawn we were proud of is waving in our beautiful garden has withered away. Where you planted roses, the weeds seem to say, A cottage for sale. space. The in the mailbox same as before, but no one is waiting for me anymore. The end of our story is told on. cottage for baby, it's you I have the blues. waren de klanken van Donna Hightower... en het laatste nummer Every Day I Have The Blues... liet ze horen eh, hoe hoog haar bereik kan zijn. Zij werd er overigens op vergezeld door Hank Jones op piano... en natuurlijk nog en door een aantal andere grote artiesten. Ik ga verder met eh, Bobby Hutcherson. Vele albums gemaakt. Hij heeft daarop eh, heel veel samengespeeld met de vibrafonist en pianist Tommy Flanagan. En hun chemie is heel bekend... Ik heb een nummer uitgekozen, geschreven door Thelonious Monk. Um, er staat nog een nummer op ditzelfde album eh, van Thelonious Monk... en een aantal eigen nummers. Ehm, het nummer wat ik ga draaien heet Panonica... en het komt van het album Mirage uit 1991. Bobby Hutcherson, Tommy Flanagan, Peter Washington op bas... Billy Drummond op drums... vibrafonist Bobby Hutcherson... met onder andere Tommy Flanagan op piano. Ik ga verder met een, ehm, ja, met een eh, moderne drummer, Adonis Rose. Hij heeft een eh, mooi album gemaakt uit 2007. Dat heet On The Verge. Daarin speelt hij samen met Nicholas Payton... en eh, een aantal anderen zoals Ruben Rogers op bas. Het nummer wat ik ga draaien heet Robin in Pink nummer 2. Geschreven zelf door Adonis Rose. Thank you. geluisterd naar de mooie klanken van een Rose... en onder andere Nicholas Peten op trompet. Het nummer duurt helaas iets te lang om helemaal te draaien... dus ik uh, breek het hier af en ik ga verder met het volgende nummer. Het volgende nummer is van de Canadese Daniel Herzog. Hij eh, is opgegroeid natuurlijk in Canada. Hij heeft ehm, eh, gespeeld als eh, eh, met grote orkesten, onder andere met Terry Clark in eh, Noord-Amerika. Hij vindt het geweldig om met grote orkesten te spelen, omdat, zoals hij zegt, je kan met, ehm, met, met, met big bands muziek maken die je niet met een enkel instrument kan maken. Je kan eh, improviseren. Je kan een warm geluid maken en arrangeren... die, ehm, ja, die je op geen enkele andere manier kan doen dan met een big band. Ik heb een eh, album uitgekozen van hem. Dat heet The Night of the Night Devoid of Stars uit 2020. Het nummer heet Smoke Gets in Your Eyes van het Daniel Herzog Jazz Orchestra. Dat was Daniel Herzog met zijn Jazz Orchestra. Ik vind het altijd eh, leuk om nieuwe artiesten te ontdekken. En dit was ook een eh, artiest die ik nog niet eerder had gehoord... met eh, ja, bijzondere muziek, moderne big band muziek... die echt afwijkt van hoe vroeger big bands muziek maakten. Ik ga verder weer terug in de tijd. Ik ga naar Ape Most. Ape Most is een clarinetist... Hij was de broer van de fluitist Sam Most. Hij speelde samen met Les Brown in 1939. Eh, Begin jaren 40 eh, zat hij natuurlijk, zoals vele andere artiesten, in het, eh, in het leger. En hij speelde na de Tweede Wereldoorlog kort samen met Tommy Dorsey. Hij heeft veel als uh, studiemuzikant gewerkt. Ehm, en in lokale clubs gespeeld. En op klassieke jazzfestivals gespeeld. Maar helaas te weinig als, eh, als leider van een band. Ik heb een ehm, album uitgekozen dat heet Mr. Clarinet uit 1955. Ik ga er twee nummers van draaien. Um, Most wordt eh, hierop vergezeld door eh, onder andere Joe Mondragon op bas... Tony Ritchie op gitaar en Paul Smith op piano. De nummers die ik ga draaien heten You Go To My Head en Let's Fall In Love. Ook een voorbeeld van een ontdekking waar je pas jaren later, ehm, nadat je begint eh, in de jazz, achterkomt dat, eh, dat hij ook geweldige muziek heeft gemaakt. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Dat is van Harry Connick Jr., de Amerikaanse zanger. Voordat ik eh, dat ga, ga draaien, nog even een korte eh, huishoudelijke mededeling. Mocht u ons willen bereiken, neem eens contact op via Facebook. We hebben een aparte pagina waarin u ons eh, programma kunt zien, wie er, speel, wie er draait. Ehm, u kunt ook contact met ons opnemen als u een keer eh, reactie heeft over de uitzending. Vinden we heel leuk. Ehm, het tweede uur heb ik nog veel meer mooie muziek eh, liggen... met ook een paar uh, juweeltjes ertussen. Waaronder een eh, nummer van ehm, Duke Ellington... opgenomen in de Grace Cathedral in San Francisco. Bijzondere klanken en ook een bijzonder nummer. Zoals gezegd, Harry Connick Jr., het laatste nummer van het eerste uur. Blijf vooral luisteren in het tweede uur. Het nummer heet Nowhere With Love... Het komt van het album Come By me uit 1999. Tot straks. In a way, I really don't know much at all. And if you say that I'm simple, you're on the ball. On the to say that I'm going nowhere. But I'm going nowhere. love. They all say that I'm not impressive at best. That's okay, I've got nobody to impress. My impression is they'd rather be elsewhere. Oh, I'm staying nowhere with love. Well, it's better to be happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is a heart attack. I just as soon alleviate the hassle. Every day I watch the go-getters go by. Even they say the ladder is much too high. Why should I go high? I'm happy below. happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is a heart attack. I just as soon alleviate the hassle. every day I watch the go-getters go by. Hey, even they say the ladder is much too high. Ja, dat was Harry Connick Jr. Ik ben eh, aan het einde van het eerste uur van CFM Jazz. Ik ben zo direct weer terug bij u. En ik heb nog een heel klein stukje van het eh, nummer... wat ik na elf uur ga draaien van Shelly Man, Me and Some Drums.